met het NOS-journaal. De Franse havenstad Marseille kampt met een grote natuurbrand. Er zijn zeker 400 mensen geëvacueerd. De brand in eh, ontstond in een buurgemeente en heeft de buitenwijken van Marseille bereikt. De situatie is volgens de autoriteiten onder controle, maar het vuur zelf nog niet. daardoor zijn zeker 20 gebouwen beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er hangen dikke rookwolken boven de stad en het vliegverkeer ligt sinds gistermiddag stil. Treinen die vanuit Marseille naar het noorden en westen zouden rijden... zijn vanwege de brand geschrapt. In Texas worden nog zeker 161 mensen vermist... na de zware overstromingen van afgelopen weekend. Families kunnen nu naar een speciaal telefoonnummer bellen... waardoor het aantal meldingen van vermisten stijgt. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van Texas... bij de Guadalupe-rivier. Er zijn zeker 110 doden gevallen door de overstromingen. Aanstaande vrijdag bezoekt president Trump het gebied. Hij zei dat niemand de overstromingen had zien aankomen. Toch vragen Texanen zich af of de hulpdiensten niet eerder hadden kunnen ingrijpen. Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede ingestemd met een verbod op fatbikes. In de algemene plaatselijke verordening komt te staan dat fatbikes in het stadcentrum niet zijn toegestaan vanwege de veiligheid. Een motie van de VVD kreeg in de gemeenteraad voldoende steun. Over de snelle fietsen met dikke banden wordt vaak geklaagd. Volgens de VVD zijn fatbikes scooters vermomd als fiets. Of het verbod in Enschede juridisch overeind blijft, is niet duidelijk. Schoenenmerk Van Lier zit in financiële problemen. Het bedrijf kan zijn coronaschuld niet meer afbetalen. Het leed het afgelopen jaar bijna 1 miljoen euro verlies, blijkt uit voorlopige jaarcijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 2 miljoen naar nog geen 13 miljoen euro. De zeven schoenenwinkels van Van Lier zijn inmiddels dicht. Wel is er nog een webshop. De eigenaar van Van Lier voert overleg met verschillende partijen, waaronder de Belastingdienst.